Het gaat om de manier waarop gemeten wordt hoeveel schadelijke stoffen er in een sigaret zitten. Die methode rammelt aan alle kanten, vindt de rechter nu ook. Daardoor krijgen rokers bijvoorbeeld veel meer nicotine binnen dan dat op het pakje staat. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die de controles doet op sigaretten... heeft nu zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. De kans is groot dat oud-president Trump weer mee wil doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij hint er gisteren niet al te subtiel naar in een toespraak. In order to make our country successful and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again. Okay? Very, very, very probably. De kans is heel, heel, heel aannemelijk dat ik weer mee ga doen... voor het succes, de veiligheid en de glorie van ons land, zegt Trump. Over twee jaar zijn er weer presidentsverkiezingen in Amerika. En een mooi verhaal van Zenita uit Venlo. Haar droombaan is er eentje in de horeca. Maar omdat ze in een rolstoel zit, is dat niet vanzelfsprekend. Een oproep op Facebook waarin ze vraagt om hulp slaat aan en de reacties stromen binnen. Haar eerste klus is proefdraaien als gastvrouw bij het pretpark Toverland. Ja, hun hebben borrelplank deluxe en natjes deluxe. Van elk weekend op stap. En dan zie ik die mensen achter de barren en dan denk ik, oh dit is zo leuk. Nou ervaar ik het zelf ook. Ik denk dat er wel ook wel wat negatieve reacties komen. Maar ja, dat staan ik wel boven. Sinita neemt de bestellingen op en brengt klanten de rekening. En de eerste dag ging meteen goed. Ze gaan nu samen kijken of ze er kan blijven werken. En dan nog het weer. Het is grijs en af en toe wat buien, maar tussendoor wat opklaringen. Niet warmer dan een graad of 14. Morgen vaker droog en meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep zorgt een ongeluk voor ongeveer 20 minuten vertraging.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 Het graan dat via de Zwarte Zee-corridor wordt geëxporteerd... moet gratis naar noodlijdende landen in Afrika worden gebracht... zegt de Turkse president Erdogan. Volgens hem hebben Somalië, Djibouti en Sudan het graan het hardst nodig. En twee Nederlandse projecten maken kans op de Earthshot-prijs, een milieuprijs van de Britse Prins William.